Kees Groot met het NOS-journaal. CDA en D66 ontkennen dat er door de lange kabinetsformatie nog steeds geen protocol is voor de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Ze nemen daarmee afstand van premier Rutte, die zei dat de formatie de zaak heeft vertraagd. Volgens CDA-leider Buma had de vorige regering het probleem gewoon kunnen aanpakken. Door het ontbreken van een protocol is er sinds maart geen geld uitgekeerd. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de aardbevingsschade. Steve Bannon, de voormalige topadviseur van president Trump, is opgeroepen om onder Ede verklaring af te leggen. De dagvaarding is afkomstig van speciaal aanklager Robert Mueller... die onderzoek doet naar de vermeende bemoeienis van Rusland... met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de New York Times, die zich baseert op een ingewijde... is het de eerste keer dat Mueller op deze manier informatie probeert te achterhalen... van personen die dicht bij Trump stonden tijdens de campagne. De Venezolaanse helikopterpiloot die uitgroeide tot een van de belangrijkste tegenstanders van president Maduro is dood. Volgens de regering kwam hij om het leven bij een politieoperatie tegen terroristen. Piloot Oscar Perez werd vorig jaar beroemd doordat hij vanuit een gestolen politiehelikopter het Hoge Rechtshof in Caracas bestookte met granaten en schoten afvuurde op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Feyenoord heeft overeenstemming bereikt met Robin van Persie over een terugkeer naar de Kuip. Dat heeft directeur Jan de Jong gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de club. Hij zei er wel meteen bij dat Van Persie er zelf nog moet uitkomen met zijn huidige club Venabatje. Volgens kenners zal dat geen eenvoudige zaak worden. Robin van Persie kwam op zijn dertiende naar Feyenoord. Van 2002 tot 2004 speelde hij in het eerste. Het weer vanavond en vannacht vallen de winterse buien. Vooral in het noorden en oosten kan het lokaal wit en glad worden. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien en 3 tot 6 graden. Donderdag enige tijd westerstorm. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. De meeste spitsfiles beginnen op te lossen. Er zijn een paar uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste. De A10 Noord is dicht tussen Landsmeer en amsterdam hemavens na een ongeluk. Je kunt ze omrijden via de afrit Zaanstad-Zuid, de A8 en dan daar keren. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knoop het Everdingen en knoop het Gorkum. Drie kwartier in de file na een ongeluk op de linkerrijstrook. Je kunt ervoor kiezen om uit te wijken via Del over de A2 en de A15. Op de A44 Amsterdam-Den Haag rijdt het langzaam bij de afrit Noord Noordwijkerhout 10 minuten vertraging.